5 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Donald Trump Jr., de oudste zoon van president Trump... sprak tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar... via Twitter met Wikileaks. Trump Jr. heeft de berichten zelf online gezet. Te lezen is dat Wikileaks een aantal suggesties deed... om gelekte informatie te gebruiken voor de campagne. Ook stelt de klokkenluiderswebsite voor dat Trump zelf informatie lekt over zijn belastingen... zodat Trump zelf de controle houdt. Of Trump Jr. erop in is gegaan is onduidelijk. Trumps campagneteam heeft eerder ontkend contact gehad te hebben met Wikileaks. Mensen die onterecht een nacht hebben vastgezeten in een politiecel... krijgen vaker een schadevergoeding, dat meldt het AD... na onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Vorig jaar kregen bijna 5000 mensen een schadevergoeding... ruim zes keer zoveel als in 2005. Volgens de Rekenkamer komt dat doordat meer verdachten... korte tijd worden vastgezet. Volgens het ministerie van Justitie is dat zo omdat het systeem is veranderd. Ze hebben verdachten al voor verhoorrecht op een advocaat. Wie onterecht vast heeft gezeten kan een schadevergoeding krijgen van 105 euro per dag. In het centrum van Edam woedt een grote brand. Het vuur brak rond 11 uur uit in een snackbar. Kort na middernacht leek de brand onder controle, maar een uur later leidde het weer op. De brand is overgeslagen naar een naastgelegen woning. Vier huizen zijn ontruimd. Er zijn geen gewonden. De brandweer kan het vuur moeilijk bestrijden omdat er veel hout is en de huizen dicht op elkaar staan. Een van de beste scrabbelaars van Groot-Brittannië is voor drie jaar geschorst omdat hij heeft vals gespeeld. Alan Simmons had de letters uit het zakje gepakt en vervolgens weer teruggestopt. Simmons zelf ontkent dat hij heeft vals gespeeld. Een lid van de Scrabblebond, waar Simmons een medeoprichter van is, zegt in een Britse krant dat niemand groter is dan het spel. Het weer op de meeste plaatsen droog en brede opklaringen. In het binnenland kan het vriezen, elders wordt het zo'n 2 tot 5 graden. De komende dag bewolkt met soms lichte regen of motregen... en in het zuidoosten wat zon.